Lot Lewin met het NOS Journaal. De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens maakt zich zorgen over zijn budget. De privacywaakhond heeft waarschijnlijk te weinig geld om de nieuwe privacywet goed te kunnen handhaven. Die wordt eind deze maand van kracht. Burgers kunnen dan klachten indienen bij de autoriteit persoonsgegevens over bedrijven die bijvoorbeeld zonder toestemming persoonsgegevens bewaren. De organisatie schat dat zeker 4 miljoen euro extra nodig is. Het kabinet is niet van plan om geld te steken in Air France KLM. Minister Hoekstra van Financiën zegt dat het niet aan de orde is dat de staat aandelen koopt om de Nederlandse belangen veilig te stellen. Zijn voorganger Dijsselbloem toonde zich eerder wel bereid om tijdelijk bij te springen. Vrijdag spreekt Hoekstra met zijn Franse collega over de problemen bij Air France KLM. Frankrijk vraagt Iran zich te houden aan de nucleaire overeenkomst waar de Verenigde Staten zich uit hebben teruggetrokken. President Macron belt daarover vandaag met de Iraanse president Rouhani. De Iraanse regering lijkt van plan verder te gaan met het akkoord voor het eerst wordt een vrouw chefdirigent van een Nederlands toporkest. Het Radio Philharmonisch Orkest heeft de 36-jarige Amerikaanse dirigent Carina Kanalakis benoemd. Ze was twee maanden geleden gastdirigent bij concerten in Utrecht en Amsterdam... en viel toen op door de spontaniteit en verdieping van haar optredens, zegt het orkest. Het weer dan nog, eerst nog volop zon en later vandaag meer stapelwolken. Vooral landinwaarts is het vanmiddag opnieuw zomers warm met maxima van 28 graden. In de kustprovincies wordt het een graad of 23. Morgen is het veel minder warm met hooguit 17 graden. Er staat dan een vrij stevige en frisse wind.